4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De eerste bouwvoertuigen zijn aangekomen op het Malieveld in Den Haag... voor de demonstratie van de actiegroep Grond in Verzet. Volgens Omroep West overnachten 60 tot 70 actievoerders... bij hun voertuig op het Malieveld. De actiegroep wil woensdag met zo'n duizend machines op het Malieveld staan. Ze willen met de demonstratie laten zien welk materieel er allemaal stil komt te liggen... door de milieuregels van de regering. Verschillende ministers en Kamerleden zullen de demonstratie bezoeken. Henk Wijngaard en Bertus Stijgerpijp verzorgen de muziek. Berichtendienst WhatsApp sleept een Israëlisch techbedrijf voor de rechter... omdat het zo'n 1400 WhatsApp-gebruikers zou hebben gehackt. Onder meer advocaten, mensenrechtenactivisten en journalisten in zeker twintig landen zouden daarvan slachtoffer zijn geweest. Het Israëlisch bedrijf zou werken voor overheden en kon via de belfunctie van WhatsApp op telefoons worden geïnstalleerd. Met de spyware kon de microfoon van de telefoon worden afgeluisterd en appjes worden gelezen. Het bewuste lek werd in mei ontdekt. en NSO ontkent de beschuldigingen. In de plaats Woodbridge, vlakbij New York, is een propellervliegtuig een huis binnengevlogen. De piloot kwam daarbij om het leven. Het huis en een naastgelegen woning vlogen na de crash in brand. Voor zover bekend zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. Het toestel was onderweg naar een vliegveld in de buurt. Het is nog onduidelijk wat er mis is gegaan. Volgens Amerikaanse media was het mistig toen het toestel verongelukte. Het vliegtuigje heeft het huis volledig doorboord. En Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij volgt Jaap Stam op, die maandag opstapte na de nederlaag tegen Ajax. De 72-jarige Dick Advocaat zou een contract tekenen voor de rest van het seizoen. Volgens het AD neemt advocaat John de Wolf en Cor Pot mee als assistenten naar de Kuip. De naam van Dick Advocaat zong al sinds maandagavond rond in Rotterdam. En dan het weer. Het is helder vannacht. Wel kan lokaal een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur ligt rond de 3 graden aan zee...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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.